Een gevaar voor de stabiliteit van het IJslandse bankensysteem al dus de commissie. Verder waren de toezichthouder, de premier en zijn naaste ministers incapabel. Ook begrijpt de commissie niet hoe het kan dat Landsbankie een filiaal kon openen in Nederland... nadat Britse spaarders al bijna een miljard pond van de bank hadden gehaald. De commissie heeft haar rapport aan de IJslandse justitie gegeven. Het Vaticaan heeft een vijf jaar oude richtlijn tegen kindermisbruik openbaar gemaakt. Erin staat dat bij seksueel misbruik altijd justitie moet worden ingeschakeld. En op stelselmatig misbruik staat onmiddellijk ontslag. De richtlijn is nu naar buiten gebracht om voor meer transparantie te zorgen, al dus het Vaticaan. De kerk is al een tijd in opspraak vanwege seksueel misbruik door priesters. Na aanleiding van de misbruikzaak rond de Bosse zwemleraar Benno L. komt er een beroepscode voor zwembadmedewerkers. Zo moeten ze een verklaring van goed gedrag hebben en er komt bij sportkoepel NOC-NSF een meldpunt voor ongewenst gedrag. Vanaf 1 mei kunnen vertrouwenspersonen bij een melding meteen actie ondernemen. Erik Jan Q. heeft 12 jaar cel gekregen voor het voorbereiden van aanslagen. Zijn doelwitten waren onder andere de hoge snelheidslijn en het gebouw van de Rotterdamse rechtbank. Q wordt een van de gevaarlijkste criminelen van Nederland genoemd. Hij had eerder 14 jaar cel gekregen voor gewelddadige overvallen, maar wist in 2001 te ontsnappen. De koralen van het Great Barrier Reef voor de kust van Australië zijn gered. Het Chinese schip dat er vorige week aan de grond liep en olie lekte, is vlot getrokken. Dat gebeurde nadat bergers een